Jelle Seubring met het NOS Journaal. Iran heeft de dood van de opperste leider Khamenei bevestigd. Hij zou gisterochtend bij een van de eerste Amerikaanse en Israëlische aanvallen zijn gedood. Vannacht werd zijn dood pas bevestigd door de Iraanse staatsmedia. Op luchtbeelden was al te zien dat zijn complex helemaal was vernietigd. En eerder meldde president Trump ook al dat de hoogste leider van Iran was omgekomen. Khamenei was meer dan 35 jaar de machtigste man van Iran... In het land is inmiddels een driekoppige overgangsraad opgezet en die neemt tijdelijk de leiding over. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat het vergeldingsaanvallen uitvoert op 27 Amerikaanse bases in de golfregio. Daarnaast worden ook Israëlische doelen onder vuur genomen. Boven de Qatarese hoofdstad Doha zijn zeker 11 explosies gehoord. En er wordt nog meer verwacht, zegt correspondent David Poort vanuit Doha we zitten wel eh, te wachten op wat er komen gaat vandaag. We hebben vanochtend het telefoonalarm afhoren gaan hier in Qatar. Ja, en we vanmorgen ook al. We werden wakker met hele harde knallen. Dus eh, het gaat allemaal gewoon door. Ook in Tel Aviv en Dubai zijn er explosies weer gehoord. Dus eh, het is nog lang niet klaar hier. De Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran zijn ook vannacht doorgegaan. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen zo'n 30 doelen aangevallen. Het gaat onder meer om luchtafweersystemen en militaire hoofdkwartieren. Ander nieuws nog, hackers hebben alle resterende klantgegevens van de Odido-hack gepubliceerd. Het gaat om data van een onbekend aantal klanten. In meer dan 6 miljoen gevallen zit daarbij ook een documentnummer van een identiteitsbewijs bij. Waarom de hackers nu alles in één keer publiceren op het dark web is onbekend.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 The more you see, the less you know. When others would leak it, his service, his secret place, God, when it's your time to go. Queen of country, safe and sound With villains six feet underground And no one knows, cause no one's found Any trace of a man for all seasons Loves him and leaves him alone So alone And you and I wouldn't have a clue Who's doing what, why, when and who Up a creek with no canoe Watch out for the man for all seasons Loves him and leaves him alone So alone saving Norfolk brides, commoners and landed gentry. His word is bond, whether brunette or blind. Baby, it's so elementary For the man never near Stop your life with one stare See the film, you'll know how it goes But this ain't no fiction Just check the nation Quit pro quo A pro's pro hey, Fellas, don't be jealous When they made him, they broke the mold So charismatic, hell for prematurely shooting its load. Ah! Queen of country, safe and sound, with villains six feet underground, and no one knows, cause no one's found any trace of a man for all seasons. Loves them and leaves them alone, so alone. And you and I wouldn't have a clue who's doing what, why, when, and who the creek with no canoe.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 laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.